Goede start. Dik de Hark met het NOS Journaal. In Noordvaart bezig van Kim Jong-il. Op de staatstelevisie zijn beelden te zien van de uitvaartstoet. Voorop rijdt een auto met daarop de kist van de overleden leider. Daarnaast liep enige tijd zijn zoon Kim Jong-un, die zijn vader opvolgt. Langs de route staan tienduizenden huilende militairen en burgers. Hoe de uitvaart er verder precies uitziet is niet bekend. Kim Jong-il overleed op 17 december aan een hartaanval. Hij was 69 jaar. In 2013 dreigt een verlaging van het pensioen van bijna anderhalf miljoen gepensioneerden, onder wie ambtenaren en bouwvakkers. De vijf grootste pensioenfondsen van het land hebben problemen om aan de strenge eisen van de Nederlandse bank te voldoen. Dat blijkt uit onderzoek van het Financiële Dagblad. De fondsen verlagen de pensioenen mogelijk met 5 tot 10 procent. Het Russische visserschip dat bijna twee weken vastzat in het ijs bij de Zuidpool vaart weer. Een ijsbreker heeft het schip de Sparta begeleid naar open zee. Half december botste de Sparta op een ijsschots waarbij een gat in de boeg ontstond. Gisteren lukte het om het schip te repareren. Het schip vaart nu naar Nieuw-Zeeland. In Israël hebben gisteravond zo'n 10.000 mensen geprotesteerd tegen religieus extremisme en geweld tegen vrouwen. Aanleiding was een reportage op tv waarin een meisje van acht zei dat ze elke dag wordt bespuugd en uitgescholden door ultra-orthodoxe joden die haar kleding te weinig bedekkend vinden. Vooraf had president Peres zijn landgenoten opgeroepen om mee te doen aan het protest. In het centrum van Den Bosch is een schip gisteravond tegen een sluisdeur in de Zuid-Willemsvaart gevaren. De deur raakte daardoor beschadigd en kon niet meer worden gebruikt. De scheepvaart op het kanaal tussen Veghel en Den Bosch was een groot deel van de nacht gestremd. Inmiddels is er een hydraulische arm aan de sluisdeur gezet, zodat die weer kan worden bediend. Het weer vanochtend wat zon, vanmiddag bewolkt met kans op wat regen. Vrij veel wind, het wordt, zeven, het wordt een graad of 7. Morgen eerst enkele buien in het noorden. In de middag en avond in het hele land regen. Ook dan ongeveer 7 graden. Dit was het. En... Dit is Kees Kwaks van de ANWB.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 That's why. It's taken me a long time, Lord, to realize how much you mean to me. I don't want to lose you. Times are hard. Well, my spirits are weak. Oh, yeah. Everything seems to be going wrong. My outlook's bleak. Oh, yeah. You know, I fool around that's when I found that your love sweet love wow. Cause without it, girl, I just uh, lose my mind oh, yeah. The way you hold me ZFM wenst jullie allemaal fijne